9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Elke week wordt het iets drukker in de winkelstraten, concludeert onderzoeksbureau Locatus. Begin april lag het aantal bezoekers op zo'n 25% van het niveau voor de coronacrisis. Aan het einde van de maand lag dat volgens onderzoekers op ongeveer 40%. Het zonnige weer speelt daarbij waarschijnlijk een grote rol. Het bedrijf baseert zich op meetgegevens uit winkelstraten in 10 grote steden. Bij het Groningse dorp Zeildijk is vannacht een lichte aardbeving geweest... met een kracht van 2,5, meldt het KNMI. De beving is onder meer gevoeld in Uithuizen, Oldenzeil en het Zand. Het is de eerste beving in Groningen in een maand tijd... die een grotere kracht had dan twee. In maart waren er in de provincie opvallend veel lichte aardschokken. De zwaarste beving in Groningen was in 2012 bij Huizingen... en had een kracht van 3,6. Een record aantal mensen heeft eergisteren op de valreep belastingaangifte gedaan. 347.000 mensen verstuurden hun gegevens net nog voor de deadline van 1 mei, meldt de Belastingdienst. Tussen 1 maart en 1 mei kreeg de fiscus in totaal 9,3 miljoen aangiften binnen, iets minder dan vorig jaar. Bijna 3 miljoen mensen hebben uitstel gevraagd en mogen later aangifte doen. Voor het eerst in bijna drie weken is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien. Noord-Koreaanse staatsmedia hebben foto's vrijgegeven... waarop te zien is dat hij aanwezig is bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek. De foto's zouden gisteren zijn gemaakt. Er waren berichten dat Kim ernstig ziek was of zelfs dood zou zijn. Geruchten over zijn gezondheid namen toe... toen hij op 15 april niet aanwezig was op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag. Het weer, eerst nog enkele buien, landinwaarts mogelijk met hagel, onweer en windstoten... Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog met in de kustgebieden ook zon.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers... en staan we op 5 mei stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nu 75 jaar geleden. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen. Juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te zorgen. Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij 75 jaar vrijheid. Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. On to the touch You cannot chase this ghost away And this too shall pass, this too shall pass It won't always be every single scar that you claim is a stone in the path to this place.